uur. Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou hebben vandaag opnieuw duizenden mensen in de rij gestaan... om afscheid te nemen van Alexei Navalny. Het is de derde dag op rij dat mensen een eerbetoon brengen... bij het graf van de omgekomen oppositieleider. Vrijdag werd hij begraven in Moskou. Het is nog altijd onduidelijk waar Navalny precies aan is overleden. De woordvoerder van zijn familie bedankt iedereen voor het eerbetoon op sociale media. In Frankrijk is een meisje van 15 omgekomen bij een busongeluk. Elf andere kinderen en een volwassene raakten gewond. De bus was met 41 kinderen onderweg vanuit Normandië naar skivakantie in de Franse Alpen. Afgelopen nacht raakte de bus van de snelweg. Volgens Franse media zou de buschauffeur hebben gezegd dat hij dacht dat hij misschien wegdommelde. Hij was niet onder invloed van drugs of alcohol. Bij een aanval op drie dorpen in Burkina Faso zijn volgens de autoriteiten een week geleden 170 mensen gedood. De dorpen in het noorden van het land werden aangevallen door milities. Om welke groeperingen het gaat is niet bekend. De autoriteiten doen daar nog onderzoek naar. Burkina Faso heeft al jaren te maken met geweld van groeperingen die banden hebben met Al-Qaeda en Islamitische Staat. NS-topman Wouter Koolmees hoopt dat de politiek extra geld uittrekt... om te voorkomen dat treinkaartjes en abonnementen volgend jaar duurder worden. De NS draaide vorig jaar opnieuw verlies. Daarom is het volgens Koolmees nodig om de prijzen met mogelijk 10% te verhogen... als er geen extra geld bij komt. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. In het westen kan er ook wat regen vallen. De temperatuur ligt vannacht tussen de 5 en 9 graden. Morgen dan in het noorden eerst bewolkt en mistig. In de rest van het land is het droog met af en toe wat zon.